Daarom is er nu Take It Down, een tool waarmee verder delen niet kan, zegt tech-redacteur Joost Schellevis. Eh, hoe het werkt. Je selecteert je foto of je, je, filmpje. En dan wordt een soort cryptografische, wiskundige eh, handtekening wordt ervan gemaakt, door vingerafdruk. En die komt op een zwarte lijst te staan. En als mensen hem dan proberen up te loaden, ja, dan slaat die alarm en dan kunnen ze, dus, kunnen ze het niet eh, delen. Instagram, Facebook en Pornhub zijn aangesloten op die zwarte lijst. Dus als iemand via hen zo'n ongewenste foto wil uploaden, krijgen ze een error dat het niet kan. Opnieuw problemen met de overheidswebsite waar je een stapbudget kan aanvragen. Als je werk zoekt kan je daar 1000 euro budget krijgen om een cursus te volgen. Maar de aanvraagwebsite ligt er al de hele ochtend uit. De UWV heeft geen idee wanneer de bol weer werkt. We ergeren ons enorm aan stiekeme prijsstijgingen, merkt de Consumentenbond. Van de 1500 klachten die zijn binnengekomen gingen er 900 over krimpflatie. Daarbij zit er minder in de verpakking, maar betaal je er niet minder voor. Veel klachten over de biezen knoflook dipsaus. Ehm, dat bakje is gekrompen van 250 150 gram naar 170 gram. Maar de prijs is gestegen van 99 cent naar 1,49. Dus je ziet eigenlijk al dat hij duurder is geworden. Maar stiekem is hij nog veel duurder geworden dan je doorhebt... omdat dat potje dus ook een stuk kleiner is. Consumentenbond roept fabrikanten en supermarkten op transparant te zijn... over deze prijsverhogingen. En een opvallende rechtszaak in Dordrecht. Daar staan twee mannen van 26 en 28 voor de rechter... omdat ze tijdens de seks stiekem hun condoom afdeden zonder dat hun partner dat wist. Het heet officieel stealthing, maar dat kent ons wetboek niet. En dus worden de mannen aangeklaagd voor verkrachting, legt deze hoogleraar uit. De rechter zal misschien een zekere creativiteit moeten gaan zoeken. Van ja, vinden we het een soort, het is een soort bedrog. Is dat dan die feitelijkheid? Nou ja, dat is wat de rechter zal moeten gaan uitzoeken. Volgens de rechtbank is het voor het eerst dat ze zo'n zaak behandelen. Het weer, het is inmiddels overal droog en ook langs de kust komt de zon straks lekker door. Een graadje of zes vanmiddag. Komende nacht kan het overal een paar graden vriezen.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 Die oproep doen de kinderombudsman... en de speciale VN-rapporteur voor water en hygiëne bij Nieuwsuur. Het dodental door het bootongeluk bij de Italiaanse zuidkust is opgelopen naar zeker 64. De boot met migranten was vertrokken vanuit Izmir in Turkije. Ruim 80 migranten hebben het ongeluk overleefd. Het wordt strafbaar om arbeidsmigranten slecht te behandelen. Het kabinet komt met een wetsvoorstel om uitbuiting te bestraffen. Bijvoorbeeld als mensen te weinig betaald krijgen of slecht onderdak hebben. En het weer. In het westen eerst nog wat lichte neerslag.